Cafés en restaurants moeten daar om 11 uur s avonds sluiten. Clubs gaan dicht en sportactiviteiten worden beperkt. In Duitsland worden de regels nog wat strenger. Daar gaan de kroegen en restaurants helemaal dicht. Ook mag je niet meer voor vakantie of een dagje uit door het land reizen. En D66-leider Jette overweegt aangifte te doen tegen een groep boeren. Boeren van Farmers Defence Force stonden gisteravond laat ineens op de stoep om een voedselpakketje te bezorgen. Want Rob Jette zit thuis met corona, maar hij is niet gediend van het huisbezoekje. Er zijn dooskisten door de straten gereden met mijn naam en de naam van Jesse Klaver erop. Mijn eigen auto is een paar keer klem gereden. Het feit dat die mensen dan ook je privéadres weten, waar je niet alleen zelf woont, maar eh, ja, ook familie. Dat vind ik toch wel echt eh, heel erg ver gaan en eerlijk gezegd ook gewoon onacceptabel. De boeren snappen het probleem niet zo. Ze wilden gewoon spontaan iets leuks doen, zeggen ze. Maar ze zijn wel geschrokken van de ophef. Andere politieke partijen vinden het bezoekje ook niet oké. Kinderen liggen veel vaker dan volwassenen. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam deden onderzoek naar liegen. En wat blijkt? Kinderen tussen de 11 en de 15 liggen wel drie tot vier keer per dag. Het jeugdjournaal vroeg aan kinderen of zij ook wel eens liegen. Maar stel je voor je hebt bijvoorbeeld een koekje gepakt terwijl dat niet mocht. Dan kan je wel een beetje zeggen ik heb het echt niet gepakt. Het was mijn zusje of het was mijn broer. Nou ja, soms wel een leugentje dat ik kwartet aan het spelen ben. En dan eh, kijk ik af soms en dan zeg ik dat ik niet heb afgekeken. Volwassenen liegen gemiddeld één keer per dag. En opa's en oma's zijn het eerlijkst. Die liegen maar ongeveer één keer in de vijf dagen. En dan nog het weer. Kans op regen vanavond, soms met hagel en onweer. Met koelt af naar 8 graden. Morgenochtend bijna overal droog, maar smiddags toch weer wat buitjes.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 On your timeline to make me nothing. This is me. Oh. jelly, jelly, jelly, jelly on a plate. Sunny side up, I got egg on my face. Waist trainer for a tinier waist, but I can't help it if I like the way food tastes. Hey, this is me. shit. Maybe I'm a bad bitch. If he fiendin', I'll probably get a catfish. Keep him dreamin' to pull up on a nap shit. I don't even be asking him who that chick. Uh huh, who that chick? Nah, that's pitiful, that's so average. Why? Some women want men and some girls want wise. Tell lies until they buggin' and they pants on fire. Uh. I stole your man. He got freedom to chase what he likes. I pictures that you like.